Elka maakte in de Deense hoofdstad beide doelpunten. De andere wedstrijd tussen Olympique Lyon en Real Madrid eindigde in 1-1. Het weer nog vannacht bewolkt temperaturen min 1 in Zeeland tot min 7 in Groningen. Morgen in de middag vanuit het westen regen die verder naar het oosten overgaat in sneeuw of natte sneeuw.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 en kon tegen 11 met de evacuees vertrekken. De passagiers worden begeleid door mensen van Buitenlandse Zaken en Defensie. Het toestel wordt later vannacht op de luchthaven Eindhoven verwacht. Er zijn nu nog zo'n 70 Nederlanders in Libië. Mogelijk gaat er morgen of overmorgen nog een Nederlands toestel naar Libië om mensen op te halen. Andere landen melden meer moeilijkheden om onderdanen per vliegtuig te evacueren. De opstand in Libië leidt tot een negatieve stemming in de financiële wereld. In New York sloot de Dow Jones-index bijna 1,5% lager en de S&P 500 2%. In Amsterdam verloor de AIX een half procent. De olieprijs is gestegen tot het hoogste niveau in 2,5 jaar. Libië is een belangrijke producent en exporteur. De website van de Rabobank is afgelopen weekend opzettelijk platgelegd. Van zaterdagavond tot zondagmiddag konden klanten niet internetbankieren. De webservers van de bank werden bestookt met dataverkeer van buitenaf. De bank benadrukt dat er geen bankgegevens of andere persoonlijke gegevens van klanten zijn gestolen. De Rabobank gaat deze week aangifte doen. Chelsea is zo goed als zeker van een plaats bij de laatste acht in de Champions League. De Engelsen wonnen de eerste wedstrijd tegen FC Kopenhagen met 2-0. De Fransman Anelka maakte in de Deense hoofdstad beide doelpunten. De andere wedstrijd tussen Olympique Lyon en Real Madrid eindigde in 1-1. Het weer nog vannacht enkele opklaringen. Minimumtemperatuur min 1 in Zeeland tot min 7 in het oosten. Overdag bewolkt, in de middag van het westen uit regen of natte